Radio 501. Nu op Radio 501. Dat is dat, eh, eh, dat rare liedje met al die bliepies. Stay Wallpaper. En het is weer woensdagavond. Dex and Drums en Rock'n'Roll. Tot 10 uur zijn we weer bij je. En eh, we hebben een goed gevulde show. We hebben allerlei leuke nieuwe muziekjes. Ik heb uh, nieuw werk van Rizzle Kicks. Oh, ja, dat is leuk. En ehm, we hebben kaarten. Kaarten voor Doop DOD. Yes. En we zouden gaan bellen met Doop DOD. Waren het niet dat de techniek ons helaas in de steek heeft gelaten. Ja, dat, gaat, eh, dat is erg jammer dat dat niet lukt. Maar ja. De telefoonlijn eh, ligt er hier uit. En eh, we krijgen het gewoon niet voor elkaar om die up and running te krijgen. Dus helaas, helaas moet je het gewoon met, met ons doen. Met Alex, Dave en met Patrick. En we gaan er even goed een gezellige avond van maken toch. Absoluut. Eh, dat, dat eh, gaan we proberen. Gaan we proberen. Gaan we gewoon doen. Ja, gaan we gewoon doen inderdaad. flats. there is no try. Wie zei dat ook weer? Ja, dat, oh, Yoda van Star Wars. Ja, daar moet je... <laughs> oh god, <laughs> het, het nerdje staat op in je. Daar moet je nerd voor zijn. Ja, nee, dat, ja there is no try, just do. Ja. Just do, oké. Ja, dus. Just do it, oké. Nou, zo, zo, zoiets inderdaad. Doen we dat. Maar eh, sowieso dus wel kaarten. Zaterdag eh, met Marshall Mouse staat Dope die hier in Manifesto. En dat eh, is een gegarandeerd feestje, lijkt mij zo. En we gaan er ook wel wat muziekjes van draaien. Er draaien we er gewoon twee van Dope DOD om het een beetje goed te maken. Ja? Ja, toch? Ja, goed excuus. dat dacht ik. Absoluut. Dat dacht ik. Oké, eh, muziek, muziek, muziek. Ja, eh, ja. nieuwe single van Tired Pony eh, vind ik weer erg fijn klinken. Ja, die is mooi inderdaad. Tired Pony, een soort van superband. Zoek maar op Wikipedia wie er allemaal in zitten. Ja, R.E.M. iets en Snow Patrol geloof ik. Klopt. Dat zijn de twee hoofdmoten. In ieder geval die zanger van Snow Patrol. Ja. En dat klinkt weer fijn. All Things at All at Once. It's not one thing or the other. It's all things all at once. Oh, I love you better than him. things are just for show. It's years since I've been flying. I'm down to the earth. In those days we were kings fantastisch lekker plaatje van die John Legend, hè? Ja, ik vind hem ook geweldig. Made to Love. Met uh, Kanye als producent, zullen maar zeggen. Zo, is, het dan producent of producer? Producer. Producer. Ja, producer. Als producer. Ja. Wat doe je eigenlijk officieel als producer? Uh, de beatmaker, denk ik, of zo? Ja. Op Geen idee. Ja. ja, de producer. En zorgen dat het allemaal mooi klinkt. Zou die dan ook meegaan op tour, zeg maar? Want ga ik even spijt draaien. Ik zet een bandje even ervoor. Ja, echt waar? Ja. Old school? dus hoeft hij niet, mee. Neem ze ook een potlood mee voor het geval dat er eh, zo'n draadje uithangt. Eh, eventjes oprollen. Eh, rollen. ja, <laughs> absoluut. ja, denk ik wel. Dat doen ze. Generatiekloofje, denk ik. Dat <laughs> mensen denken van... wat? Wat? wat cassettebandje? Cassettebandje. Nou, degene die nog zeg maar, de link kunnen leggen tussen een potlood en een cassettebandje... Die, zijn net zo oud als wij. Ja, precies. Ho, ho, ho, ho, ho. Ik kan hem ook nog net maken hoor, jongens. Ja, net ja, ja, ja, Heb, jij, heb jij dan ook nog een wolk mee gehad? Of ja. was, jij al ja. van de Discman gelijk? Nee, ik begon met de Walkman. Ja, Absoluut. Ja, ik heb nog eh, met mijn met cd-spelertje klaargezeten rond kerst. Dan werd op 3FM werd dan, eh, de, Megamix. de Megamix Top 100 uitgezonden. En dan werden alle nummers eh, van de Top 100 van dat jaar werden uitgezonden. En dat had ik een hele rijke bandjes En dan zat ik op te nemen hoor. En dat had ik van tevoren aangestreept. Ja, nummer 98 wil ik en nummer 92 en dan en dan. Ja, dat was spannend. Wij, zijn van de, van de Ben Librand generatie trouwens. Hè? Ken, je die dan ook nog net of net niet? Eh, nou, die ken ik van de affiches dat hij erop staat. En dat ik denk dat hij altijd in 80s en 90s uh, eh, tenten staat. ben Librand deed altijd een megamix van het jaar op het, op het einde van het jaar. Dat was al oh, een beetje de St. van eh, toen. Geniaal. De Sim, wat? Simpel uh, eh, DJ doet dat nu altijd, toch? Ah, oké. Okay. Kan. Dat, ja. de, dat, denk ik. Nou, zie je, daar ja. is hij nou, weer. Hij, hangt, hij hangt hier ergens. Ja. <laughs> <laughs> maar hoe dan ook. Eh, waar ging het over? Oh ja, cassettebandjes die ze ja. meenemen. Maar dat zal vast wel niet. Uh, <laughs> jeetje mina jongens. Eh, tijd, voor wat, eh, tijd voor wat leuke muziek zou ik denken. Ja. Nou ja, ik, we gaan straks een nieuwe track van Diggy Dex draaien. En die is samen met Arbidjan. En toen dacht ik van, hier, wat die toch de laatste tijd heeft in 2010. Een heel vette plaat vond ik dan de onderbaas afgeleverd. Ja. Maar die heeft ook net een EP'tje uit. En daar heb ik net even snel een trackje van geselecteerd. En dat is featuring Shia Sjaak. Die Sjaak die doet ook een ja, hoop dingen mee trouwens. Ja, natuurlijk. daar je geld mee kan verdienen. Ik weet nog steeds niet wie dat nou is, maar die naam zien we inderdaad vaak ja, langskomen. Ja. Doet Sjaak ook wat voor zichzelf? Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Gaan we bekijken. Gaan Heel veel snabbelen. Ja. Doet hij voor zichzelf? Nou, dit is uh, eh, Arbidjan met Sjaak Blast Off. met jullie lipgloss. Drop low net Dow Jones. In de crisis worden we outlaws. fles. nek wel. Net elkaar weg voor de blauwkop. Dit is loudness, dit is 76. Harry stoelt die voor de hels, Angels. Ik kan het zeggen, ik denk zeg het even. Wees zeker als je bent vergeet. Polo game met Jan Derelino. Vraag hem wel, dus voor mij, hij zegt maar die Ze is een beetje ver misschien, oh. De rest houdt van de deal Oh, Merta, geef je voorbeeld, straks. Zo wil je niet naar je einde komen. Denk na, dit zegt die mannen. was blast off High in the sky Balling in a big jet plane Chico. Now I know your lie, Chico. Helicopter on my sweaters, hanging in the sky, Chico. Geen wat in voor mijn droogkeer. Blijf met shit, ik smoke te veel. Koes met zijn isolator. Op de bank, ik slaap te veel. Slice it up, iedereen is deel. Rustig aan me, ik zie je stil. Kom niet met je bang erbij. Dat betekent je praat te veel. Haal iets bij de droogies. Daarna keep dit low, bitch. Ik ben op de play 3. Rustig in mijn zone, bitch. Vijf doezen in 13. Bitch, dat is mijn blast off. Nu die shit on me good, in a stand dit is Ja, is dat even iets lekker? Dat was, um, moet ik het goed zeggen, Robert Randolph en The Family Band. Klinkt een beetje als een kerstband. Als een? Kerstband. Een kerstband? Ja, de Randolph en de Bob. Ja, zo van eh, dat, eh, dat eh, reindeer. Ja, een beetje wel, ja. Nou, dat is niet. nee, absoluut niet. Staan al sinds 2001 zelfs. En het is een American Funk and Soul Band. Tof. En eh, geleid door pedal steel guitarist Robert Randolph. Ja, hmm, ja kijk. Die kent hem niet. Nee. Maar eh, ze, hebben al pittig wat eh, op, hun, op hun repertoire staan. een album of zes. En allemaal gast appearances bij andere muzikanten en zo. Dus ja, ze tellen blijkbaar ergens mee. Alleen hier nog niet. Eh, dat wij niet weten. <laughs> maar ik vind het een tof nummer. Amped Up. Eh, ik, daar kan je toch niet stil bij blijven zitten volgens mij. Lekker hoor. Lekker hoor. Dat dacht ik. Zo voor op de woensdagavond. Ja. Even een beetje dansen. Ja. Gaan we verder dansen, Dave? Eh, ik weet niet of dit nou echt dansmuziek is, maar ik hoorde laatst dat Mike, de gitarist van Incubus, een van de plaat, welke plaat was het nou? Die heeft een van de plaat geproduceerd. Ja, ik heb het ook voorbij horen komen. was het nou? Een van de dance nummer was het toch? Ja, ja, ik heb het voorbij horen komen en ik dacht, oh tof. En toen ben ik verder gaan met werken. Ja. <laughs> Ik weet ook niet meer wat het was. Maar toen dacht ik van Incubus, dat, dit blijft toch altijd leuk. En dit is Drive. Nirvana. En het was ook zomaar dan nog een nummer. Ja, tof. Wat ik niet kende. Nee, ik ook niet. En heel blij dat ik nu, een nieuw nummer weet van ze. Dat eh, ja. had, ik niet verwacht, maar zo. ja. <laughs> nee, Nou ja, het is niet echt een nieuw nummer, maar eh, ik, kan er ook helemaal niet achter komen van welk album eh, het komt. Want het, het staat. Ehm, op het album Nirvana. Ja. En dat is dan een, een verzameltrek, want daar staat dan In Bloom en Heartshaped Box en zo staat allemaal tussen. Oké, okay, staat er ook gewoon op, ja. Ik ben er niet achter gekomen nog waar dit nummer op staat, maar ik ken hem niet. Gaan we achterkomen. Echt heel tof. Gaan dus... we vandaag nog achterkomen en dan horen jullie het. Wat ons betreft dus een nieuw nummer van Nirvana. Ja, leuk, tof. <laughs> Wat een primeur. Aardig van Kurt. Nou hè, dat hij dat toch eventjes voor ons bewaard heeft. Ja. Ach ja. Ehm, straks om kwart voor negen hoor je eh, een nieuwe eh, break in de week. Ja. Van eh, DJ Greg Die heeft hij weer van ons uitgezocht. zoals beloofd nog een nieuwe Rizzle Kicks. En dan straks na negen kan je nog drie keer twee kaarten. Dus totaal zes kaarten. Winnen voor Dope DOD met Marshall Mouse in het voorprogramma hier in ons eigen manifesto. En in dat is Horen. heel tof om heen te gaan. Dat is heel vet ja. ja die, die jongens, ik heb ze hebben... gezien in Paaspop in Schijndel en dat is echt te gek. Ja, en ze, ze hebben ook een, een, genre dat is gewoon. Ja, onge, dat, is, dat, dat doet niemand ze na. Het, nee, is, eh, het is niet echt met iets te vergelijken. Het is ja, wat is het nou precies? Eh, officieel, is dance, is het officieel is het wel hip-hop volgens mij gewoon. Ja. Maar ja, Het, zit overal een beetje. Het dwarrelt overal tussendoor. Maar eh, ja, eh, buiten Nederland bijna succesvoller dan binnen Nederland. Ja, absoluut. 12 eh, miljoen views op, op uh, een van de eerste officiële clips. ja, goed, 12 miljoen, Dat is veel hoor. Dat is echt heel veel. Dan tel je echt mee. Ja, absoluut. En, ik heb als je ook ziet met welke bands met ze willen samenwerken. En wie ze graag in het voorprogramma willen hebben. Ja, bij, bij Korn, Limbiskit hebben ze al gestaan. Ja, dat zijn dus, natuurlijk niet de minste. Dat... En eh, ja, ik, ik heb het idee dat ze met hun nieuwe album eh, eh, toch al een beetje ja, grond aan het goedmaken zijn binnen Nederland in ieder geval. Ja, dat denk ik ook wel. Ja. Dat ze hm. wat meer de ja, moet je dat zeggen, de respect krijgen die ze verdienen daarvoor. Dat, ja, al hebben ze dat buiten Nederland al. Ja, buiten Nederland. maar, ja, ja, je wilt toch ook in je eigen land heel succesvol zijn, lijkt mij ja, ja, nou, dat, dat, die waardering. Dat, dat, vragen we dus af. En dat, dat, dat, hadden we dus echt wel heel graag willen vragen. Waar het niet dat eh, inderdaad de telefoonlijn er helaas uit ligt. Dus ja, eh, we zullen het eh, nooit weten. Nee. We zullen het nooit weten. We het Tenzij we ze zaterdag eventjes tegenkomen. Ja, en dan spreken we ze even aan en hoor je het volgende week. Uh, we hebben het allemaal over nieuwe muziek. Ik heb het nummertje van een paar jaartjes oud klaarstaan. Dit is Weezer met Memories. Twee keer Paradiso eh, eh, vol en een nieuw album. Tof. Van de Pixies. En dan noem je een nieuwe album EP1. Ja. Of EP1. Ja, ja. Ik een beetje ja. Ja, een beetje ja, inderdaad. Maar eh, hoe dan ook, ik vind dit veelbelovend klinken. Ja, ik ook. Heel tof. What Goes Boom. En er zitten hier tegenover me eentje toch treurig te kijken van... heb je weer met z'n ja, ik vind, ja. ik vind er nog steeds geen klap aan. Zo nee, maar dat kan. muziek. Dat is toch goed? Ja, dat, eh, ieder zo zijn ding. Eh, het is helaas zonder Kim Deal. En dat is ook echt, eh, denk ik, de enige reden dat ik, buiten dat de kaartjes 45 euro waren, maar dat ik niet naar Paradiso ga. Ik vind de Pixies zonder Kim Deal toch niet de Pixies. Nee, ja, inderdaad. En, ja, Eigenlijk. Ja. Kan ik me iets bij voorstellen. Ja, weet je, die heeft zo, toch zo'n zo'n ja, eh, eh, bepalende rol in die band. Qua... Is ze eigenlijk nu ook een vrouwelijke vervanger, of niet? Ja, dat weet ik dus eigenlijk helemaal niet. ik heb wel, ik heb me daar echt niet in verdiept. Nee, ik ook niet. Omdat ik echt zoiets had van, weet je, bekijk het dan maar. Nee, ik was toen dat eh, Kim Deal uit de band ging. En toen dacht ik van, nou, dan zal het wel klaar zijn. En echt een week later of zo kwamen toen die aankondigingen voor de concerten in Paradiso. Dat ik dacht van, hè? Hoe gaan ze dat doen dan? Maar ja, wel echt blijkbaar zonder Kim. Nou ja, ik, zal eh, er weer op te lossen toch? Ja, is ook zo. Maar, ja. En het is ook wel terug te vinden, denk ik. Even, we, gaan zo wel even, even, even zoeken. Ja. Onze zoekspecialist zit klaar. Ja? ja. Oh, oh nee dat mag straks. Eh, we gaan eventjes eh, over naar de, de break in de week. Ja. Dat is ook, eh, is ook zomaar belangrijk. Ook wel weer lekker. Ja, ook wel weer lekker. Uh, de brekende week, uh, eh, zoals, zoals, jullie weten, iedere week zo rond de klok van kwart voor negen. Zeg je dat goed? De klok van kwart voor negen? Ja hoor. In ieder geval zo rond kwart voor negen. speciaal uitgezocht door DJ Greg Dye. En hebben wij de break in de week. En dat is gewoon een lekker nou ja, dansplaatje. Drum and bass, dubstep-achtigjes. En ik ben toch erg benieuwd waar hij ons deze week weer blij mee gaat maken. Ja, dat is eh, een artiest eh, of een band of een eh, collectief genaamd Coan Sound. En het nummer is de originele mix Sly Fox. Pharrell is weer helemaal terug. En eh, dat deed hij onder andere op de soundtrack van Despicable Me. hij is tof, hè? Deel 2 dan wel te verstaan. Ja. Ja. Eh, eh, hij is tof, de film of Pharrell? De, of uh, Pharrell. Ja, Pharrell. Is, nummer, en Pharrell, echt gewoon wat hij dit jaar aan het neerzetten is, dat slaat helemaal nergens op. Het is gewoon niet normaal, hè? Zo, zo hard als die teruggekomen is. daar komt de was toch echt helemaal weg eigenlijk? Ja, op zich wel, ja. nou ja, ik, ik, denk misschien heeft hij wel heel bewust gewoon even een stap teruggenomen om eens te kijken van wat zal ik eens gaan doen of zo? Hoe is het met die andere gast eigenlijk, waar ik vroeger mee samenwerkte? Ja, van uh, eh, NERD. en NERD. Ja. weet ik eigenlijk niet. Uh, heb ik wat van gehoord. Die deden toch sowieso niet zo heel veel. Ja, Neptunes die produceerden nogal produceerden een Maar, eh. ja, ja die, in die tijd produceerden ze ook voor iedereen. Ja, dat klopt. Inderdaad. Ja, geen idee. Nee. Nee, nou, die, die, die, zijn wel... de wiki krijgt het druk met ons. Ja, absoluut. De, vervanger van Kim Diol. Zijn we oh daar al oh achter? Oh ja, dat ging ik. Oh ja, eh, even onze hulplijn. <clears throat> ja, hulplijn. We hebben het internet uh, eventjes nodig. Eh, even kijken hoor. Even kijken. Pixies, Kim Deal, vervanger. <laughs> Hij legt het even uit voor je. Ja. <laughs> ja de er is, geen vervanger opgeroepen. Dat deed Louis Vergaal ook niet trouwens. Nee, klopt. En toch winnen, dus- ja, ja, ja, daarom. Ik zit nu op de Nederlandse, die is niet heel erg up-to-date, geloof ik. Ik oh. ga even eh, verder met de die, Engelse. Dus eh, draai maar een plaatje. Oké, nou dan gaan wij eh, in ieder geval door met de plaat voor je hoofd van deze week. dat is Tim van Doren met Always Consider Bla, wat, home. home. Ja, eh, hij valt net, eh, het valt net een klein stukje weg bij mij. En dan zijn wij na negenen weer terug. En dan eh, komen wij met de kaarten. En voor uh, Dope DOD. En muziek van Dope DOD. En nog veel meer en leuks. En de classic. En muziek al. Dus blijf gerust fijn luisteren. En dan horen wij of horen jullie ons weer na negenen. First a couple years of tuning, cause that thing really was a wreck. Some quality father-son time, some let's get to know each other better time. Jake just saw the chores of this wreck long left behind. He remembers all the breakdowns on a long forgotten road. But the memories they gave him consider A cool machine, driving Clara to the dance.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 Wat doe jij om de kans op kanker te verkleinen? Check het op kwfkankerbestrijding.nl. KWF Kankerbestrijding. Samen voorop in de strijd. Elke donderdag op Radio 501. Radio 501. Radio 501 Daverende Donderdag. Van smiddags 1 uur tot middernacht op Radio 501. Donderdag Radio 501. Dit is Radio 501. Dex and Drums en roll. Patrick van der Brom. Dave bij 501. Ain. Boy Slim is fucking in heaven. Fat Boy Slim is fucking in heaven. Fat Boy Slim is fucking in heaven. Fucking and fucking and fucking in heaven. Fatboy Slim is fucking in heaven. Fatboy Slim is fucking in heaven. Fatboy Slim is fucking in heaven. Fucking and fucking and fucking in heaven. Fatboy Slim is fucking in heaven. Fatboy Slim is fucking in heaven. Fatboy Slim is fucking in heaven. Fucking and fucking and fucking in heaven. Fatboy Slim is fucking in heaven. Fatboy Slim is fucking in heaven. Fatboy Slim is fucking in heaven. Fucking and fucking and fucking and fucking. <laughs> en wat was je aan het doen? Ja, volgens mij iets met eh, eh, iets in de hemel. Ah, oké. Okay, nou. <laughs> nee, eh, Fatboy Slim was fucking in, in heaven. En ehm, You've Come A Long Way Baby, dat was het album. En dat is nog steeds de classic. Die hebben wij een, een maandje langer respijt gegeven. Omdat die in augustus maar twee keertjes langskwam. kwam. ja. En het is net even meer waard, hè. Absoluut. Klopt. Veel meer. Veel meer. Ja. Nou, ja, zes, zes weken is eh, dat. ja, is, is, genoeg. Dat is weer genoeg dan. Eh, ja, eh, even tussendoor. Oh. Zo'n belletje, ping! met net als 2 voor 12, weet je wel. <laughs> belletje, ping, het antwoord is binnen. Ah, gelukkig. Oh, waarschijnlijk heeft iedereen het zelf al op zijn wiki eh, opgezocht natuurlijk. Maar de vervanger van Kim Deal, die heet Kim. En wel Kim Shattuck. En het is ook een vrouw. En die doet eh, met de Pixies mee. Oké. Weet je dat ook weer. Doei. Nou, eh, we gaan gauw door naar de al aangekondigde nieuwe zinger van Digidex samen met Arbidjan. Ja, het klinkt nu wel goud. Ik heb het nummer ineens gehoord. Maar ja, ik <laughs> wel. Hij is Ik heb hem gehoord. Mama, I made it. Ja. Luister lieve mama, je zoon is een rockster. Elke maandag op om half acht ochtends. Bereid een ontbijt en mijn kaas tost. De kleine aan de papfles en papa aan de koffie. Is de rockster, dag, Wouter Bos. Check een dvd, Bob de Bouwer of Kabouter Plop met Je wordt ouder en je bouwt wat op. Leert van de fouten die je maakt, maar de fout stel je toch. Ik vertrok naar Amsterdam, naar de Unie en ik weet niet wat ik later worden wil achter studie Maar ik hou er wel mijn P ik had de gaten zoveel Lening van de IP en een vracht aan illusies Er was niet helemaal een pad wat ik dacht De wetenschap is één waarheid Met amper nog wat ruimte voor die andere kant En ik koos ik voor die andere kant Dat is het pad wat ik bewandel Mama en mede Net een huis gekocht, kan leven van muziek, dat is 1 op 110. Verkweet niet echt precies, maar wat ik weet is dat ik hier nu ben, daar al je liefde en je energie. Mama mede mama, ik weet het Ik doe misschien wat jij wou Maar kijk je zo gaan Ik doe wat ik moet doen vandaag Lieve mama, weet het Lieve mama, ik weet het Ik doe misschien niet wat jij wou Maar kijk je zo gaan heb nog allemaal de jouw mama Lieve mama, weet het Tenminste, het lijkt erop Sowieso al van de straat maar twijfel nog Het knaagt aan mijn mama, maar we zijn er nog Kunst maakt jou blij, muziek is mijn genot Eigenlijk verschillen we niet zo zoveel Teleurstellingen die kennen we iets te veel, maar Misschien komt het omdat ik dezelfde lot deel met je Kunstzinnig ingesteld en niet verschil met de Keuzes die we maakten in het leven Kunnen beide tenminste zeggen dat we geleefd hebben Ik zie je kijken vol trots naar hoe ik gegroeid ben Het rechte pad bewandelen niet geboeid ben slot de grendel, nee me. Arbi, denk toch aan jezelf, is wat je zei doen. Dat is precies wat ik doe, mama. De enige die precies weet hoe ik me voel, mama. En ik weet niet wat ze moeten van me. Maar het enige waar ik me veilig voel is mijn moeders arme mama aan mede. In deze kaal wereld, zorg goed voor mezelf met wat ik van jou geleerd heb. Ben je dankbaar voor alles en je weet het. Daarom zing ik dit uit voor de bos, mama mede. Lieve mama, ik weet het misschien niet wat jij maakt Maar kijk je zo gaan Ik doe wat ik moet doen vandaag Lieve mama, weet het Lieve mama, ik weet het Ik doe misschien niet wat jij maakt Nobody can bend it on the spot with another motherfucking head This it. Better sit your ass down if you can't stand it, god damn it. Came to rock this animal planet, so I swang like an orangutan. And then I flip it to my Discovery Channel and explore my horizon. Discovering that every time I rhyme, my flow is rising. Keep my birds flying, and my tongue will never be tired. Never will be bitten or be getting tired. So don't be surprised if I'm passing by. I'll be immortal till the day that I die. You put your hands up. Trump. Gucci bad rhymes that goes tat-tat. I'm right back up in my most natural habitat. To flabbergast you bastards with fantastic superhero powers in an art form I fasted. Live by the thought of going through my life laughing. Following my footsteps, maneuver through traffic. This ain't no aluminum and no plastic. This be the lyrical elastic gymnastics. Without static, and I got the baddest status. Check the credits, and it says that I be flying my own apparatus. I ain't funky, no, I'm chunky, and I know you love me because the motherfucker makes you feel comfy. Recycling my lines, so I say it one more time. Yeah, I'll be immortal till the day that I die. You put your hands up. Dilly, dilly, dilly, dilly, dilly. Ja, dat 27, was 27. Ja, ja je, hoorde eh, Skidgy Raps, eh, Shilly Tilly, zijn nieuwe eh, single. En ehm, daarvoor hoorde je dus Diggy Dex. En volgens mij, als ik het een beetje goed heb, staan die uh, 27 september ja, in, Podium Duiker in Hoofddorp. Ja. Dat is Shit is Banging featuring Diggy Dex en Skid Ja, ik wou zeggen... En DNS, eh, waarschijnlijk. ik wou zeggen Chili Tilly, maar ik dacht dat eh, dat... Chili Tilly, dat, nee, dat is geen artiest. Maar eh, die, die kun je dus gaan zien. redelijk in de buurt. En de, de, ja, dat staat gewoon garant voor een klein feestje, denk ik. Ja, denk ook wel. Onder het genot van een klein biertje gaat dat eh, echt wel heel gezellig worden. 27 september dus. Podiumduiker gaat allen. Want wij zijn daar misschien ook wel... Hebben wij uh, de plannen voor gesmeed in ieder geval. Ja. Ja. ja. Wie weet. Ja, en ik wilde... Ik, ik denk, nou, gaan we Doop D.O.D. draaien? Daar hebben we het altijd over. Maar nee hoor. Het hoofd van, van de afdeling de heer Dave Bijvoet die heeft anders besloten. Ik heb, al twintig minuten deze plaat klaarstaan en steeds moest ik andere dingen van jou draaien. Dus uh, <laughs> nu, nu, nu denk ik van, ik ga nu een keer met die vuist op tafel. Put je voet Nu wil ik toch ook een keer een plaatje draaien. Oké, okay, nou, mag. <laughs> Vooruit jongen, ga deze je ene keer. Ja, Diamonds van de Boxer Rebellion, zo'n prachtig nummer. addicted like smack in your bloodstream. No DOD, it's the code for the drug fiends. Grab the front seat and witness the sharpness. Six inch syringes turn innards to liquids. Like Keith Flint mixed with sticky fingers or a cross between Jason the Fly and the Riddler. This ain't horrorcore, it's a Stephen King thriller. I curse your ass worse than that fat dude in thinner. I'm tipping a stripper that's gripping my zipper. She whispers she never had sex with a killer. Life on the streets from the pimps to the drifters. Seven sin sickness, I spit David Finches. Get my hands dirty and chop off your fingers for sticking your nose in my business consciousness, SV. Countdown, step into the cockpit. Take flight, duck down when you in the mosh pit. Fist fight, sex, drugs, yeah, we gonna rock it. Get hype, blast off, yeah, we like a rocket. Countdown, step into the cockpit. Take flight, duck down when you in the mosh pit. Fist fight, sex, drugs, yeah, we gonna rock it. Get hype, blast off, yeah, we like a rocket. Yes, you best believe your shit ain't affecting me. In fact, yes, I confess like STD. Test me, please, if you wanna rest in peace. I'm Semtex, with your chest where your legs should be. Explosive, my skin is corrosive. The state of psychosis with coke that I sniff. I'm in a state of being hopeless. Hip hop hypnosis, my flow so so so so. I'm the ghost of the North Coast ocean. Harpoon top shotter, stick model on my body. Hear the devil say, goon, I'm a tighter. I'm a goon with a lot. Once I start to bust, I'm Darth Sidious. All serious. in the biz. There's nothing left to do but reminisce. Still county flipping, got the booze in the mix. Britain's in my bloodline, you out for sex. Took your spot easily, you didn't even notice. Fuck all these politics, this rap game is bogus. We coming at you ferocious, the coldest. Hell freezes over, we got it all fixed. Figured out the system, there's more than one glitch. Vicious riding here to change the script. Noisy years in the house making Adam split. You can leave it up to us cause we mastered this. Dope DOD's here just to end your bliss. There's a lot more victims on the waiting list. Countdown, step into the cockpit. Take flight, duck down when you in the mosh pit. Fist fight, sex, drugs, yeah, we gonna rock it. Get hype, blast off, yeah, we like a rocket. Countdown, step into the cockpit. Take flight, duck down when you in the mosh pit. Fist fight, sex, drugs, yeah, we gonna rock it. Get hype, blast off, yeah, we like a rocket. Ja, ja daar was hij dan toch, hè? Tof. Ja tof. Dope DOD uh, eh, aankomende zaterdag dus eh, in Manifesto hier in Horen. Met Marshall Mouse in het voorprogramma. En je hoorde Rocket. En ehm, ja, daar wil je natuurlijk gewoon bij zijn. En dat kan, hè? En dat kan. Daar hebben wij kaarten voor, toch? Daar, eh, daar kunnen wij jou gratis naartoe loodsen. daar hoef je niet veel voor te doen. En eh, het enige eigenlijk wat wij willen weten is... Uh, de jongens van Dope D.O.D. die hebben eh, één single waar zij in ieder geval iets van 12 miljoen YouTube views op gekregen hebben. En onze vraag is, welk is dat? Ja. Welk nou, is dat? Makkelijk op te zoeken. Makkelijk op te zoeken, dat zeer zeker. En nou ja, gewoon de eerste drie goede antwoorden die winnen twee kaarten voor aankomende zaterdag in Manifesto. en kunnen daar een mooi feestje gaan bouwen. Ja, absoluut. Waar kunnen zij reageren? Eh, even via Facebook een privéberichtje sturen. Een privéberichtje via Facebook. Kijk, daar houden wij van. Ja, want anders kijken de mensen de antwoorden af, hè? Ja. Ja. En het is al zo moeilijk. <laughs> <laughs> Eh, dus nogmaals, stuur ons een privéberichtje op eh, de Dex and Drums and Rock'n'Roll Facebook. En doe dat dan in een privé. En ja, 12 miljoen views voor welke clip? van Doop D.O.D. Nou, makkie. Makkie. Ik weet hem al. En ik heb niet eens hoeven zoeken. Juist. Ja, zo. Ja. <laughs> zo je, de Heb je onlangs al gehoord? Uh, nee, ik heb het gisteren opgezocht. <laughs> Ah, oké. Okay. <laughs> dus, maar daar kun je het niet echt bij moeten zeggen, denk ik. Ah. Ach ja, eh, verder met muziek is misschien wat verstandigs eh, voor nu, denk ik. Of eh, niet? ja, dat lijkt me ook inderdaad. ik dacht Arctic Monkeys toch maar even hoor. Ja, wel hè. Waar zijn we er al achter trouwens? Jij, draaide vorige week een track. Ja, oh. Was het echt? Dat, dat, nee, dat weet ik nog niet eigenlijk. Zijn we niet achter? Zijn we niet achter, oh. jammer hè. Maar dit hele album staat inmiddels online, dus <laughs> maakt het uit. zo zo is het ook alweer, ja. ja. Dus, eh, maar eh, ja, why do you only, why do you only call me when you're high? Ja, eh, Spotify doet gek. Hè, nee toch? Ja, die, die crasht gewoon. Oh nee. Ja. Foutje bedankt. Foutje. Wacht, hij, foutje hij, natuurlijk. Foutje oh, natuurlijk. Wacht even. Geintje natuurlijk. Oh, ja, hij doet het weer. Ja? Ja. The mirror's image It tells me it's home time But I'm not finished Cause you're not by my side And as I arrived I thought I saw you leaving carrying your shoes. Decided that once again I was just dreaming of bumping into you. Now it's 3 moments I smile, it keeps me sane. Reality TV is morphine, give me that now, let me ease the pain. Oh yeah. Yeah, man, talent shows, I've seen some of our friends go beat their targets. Woo! I've also seen careers end when they ain't even really started. Jeremy Carl got the nation laughing at other people's expense. Somebody tell that guy that we hate him too, we are not his friends. Yeah, hashtag trends. We make people go clap clap, yeah. When I heard people buy views, I was more confused than all John Terry's black friends. Watch your mouth, son. Hashtag trends. Oi, big brothers in the house now, yeah. I said screw the voting and talking, I just wanna see people fight and have sex, so let's say hey. I'm living, I'm living life. life. Say hey, hey. I'm living, I'm living life. I've got my heart. Yeah. I found my soul. Yeah. I'm living, I'm living. I said I'm living in a generation. I said I'm living in a funny sound when you call us stupid. I wanna drive to work, hear this beat and make my dreams come true. Keep it up, man. A beat like this reminds my heart what to do. Salute. I want you to feel useless, baby. That's right, every bad boy should. And damn right, I'm a slut, you know this, but I'm a boy, it's all good. Take snaps of me, I'm an icon and standing here in my shades. Oi, be someone. If you beg to be followed, then you've lost your way. Yeah, hashtag trends. We make people go clap, clap, yeah. Um, why is everybody so PC? It's not my fault if you take offense. Watch your mouth, son. Hashtag trend. Um, what's wrong if a girl loves sex? It's only wrong if it's not with you, so maybe you should get better in bed. You naughty boy. lifeline. Say hey. Ja, er kunnen maar één bandje kan er zulke blije... Ja, tof hè? Oh. Wat hoor ik nou? Oh. Ja, het staat allemaal een beetje te hard hier. Oh, we, gingen, we gingen dansen, springen en eh, weet ik het wat allemaal. Het ging helemaal los. Ja, we gingen hard hè? Rizzle Kicks, dat is, eh, die, die kunnen als enige je zo laten springen en... Eh, ik, zou, ik wil ze gelijk weer live zien. Ja, ik eigenlijk ook. het <laughs> zijn zulke leuke jongetjes. En ja, zijn zijn eh, twee van die eigenlijk, eh, zeg maar, niet, eh, niet heel faal bedoeld, twee kleine negentjes op podium. <laughs> die met hun billetjes staan te dansen. Nou, <laughs> nee, was echt gek. Ja, was heel tof. Was heel tof. Ja, was, was, was, was echt onwijs. Uh, Rizzle Kicks is weer helemaal terug, of zijn weer helemaal terug. Hoe, is. is, ja. Met een nieuw album, Roaring Twenties. En het nummer wat je hoorde is de single Last Generation en Roaring Twenties doet wel een beetje de naam eraan, aan. Want er staan allemaal een beetje jazzy-achtige dingetjes ook op. Zeg maar. Ze gaan een beetje terug naar de jaren 20. Ja. Van de 1900s dan wel te verstaan. Zou een beetje gek eh, zijn als ze gaan ze naar de jaren 20 van 2000 trouwens. Ja, dat zou vreemd zijn. Ja. Ach ja. Um, het muziekhalftal. Is het ook zomaar weer tijd voor. En wat hadden wij daar deze maand? Ik zit even hard na te denken. Ferdinand Fransen toch? Ja, Ferdinand Frans, inderdaad. Hè? De, de enige band waar Dave ooit nog een, eh, een, eh, een coverband van wil maken. Tribute band, hè? Een tribute band. Dat, is een verschil, hè? Ja, sorry. <laughs> Ja. Ik neem mijn woorden terug. Een tributeband, hè? Ja. daar heb je hem. Maar eh, die hebben gewoon een heel fijn nieuw album. Right Fast, Right uh, Words, Right Action. En ehm, daarvan hoor je deze week Evil Eye. elftal. Voor het muziekelftal. Met Denver Bronco, gekke Jonko, ergens onbehoorlijk Met oma Dan, wat Red Bull in een emmer scoren en weer doden Excuseer me als ik liet een schiet in je skigebied Totaal gek geworden kierenbiet Lucy in the sky met een Beatles lied Dat is typisch wie? Juist deze hypocriet Ik ga niet liegen Voor de hoofdlever zien is een cliënt Sex drugs, kleding en centen Ik eet de vier elementen Ik eet de vier elementen Nog een enter. kleding en centen. A.k.a. de vier elementen kan me vinden in een echte leven Waar losbandige dames soms nog sletten heten Waar even eten soms koketten trekken betekent Of met de taxi naar Yamasato en ik heb de rekening Zag je mijn ogen, heb je sterren gekeken Soms kan ik alleen kermen en vreten Niet ver van een baby Leef in de toekomst, sterf in het heden Gun jezelf een kleurtje en verf je verleden Misschien dacht je dingen van mijn dasje recht Maar nu is onverhemd gestreken en mijn tasje recht En dat verras je echt Certified official wat het pasje zegt Bakken, gekke cake als een hasgerecht alles omgerend, marathon gerend Met juice like Keesje, mattenhoorn geklemd Bijna alles voor de fans en dit alles zonder cent Soms intelligent, ben een malle domme fan voor de hoofdlever seks, drugs, kleding en zinten. Ik de vier elementen. Ik eet de vier elementen. Nog een enter. Voor de hoofdlever dan zien ze cliënten. Seks, drugs, kleding en zinten. Ik eet de vier elementen. Je bent ernstig nog. Ernstig. Je bent ernstig nog bent ernstig nog. Ernstig. Jij bent ernstig nog. Ernstig. Ja, Fabriello. Seks, drugs, kleding en centen. De vier elementen. Ja, met FS Green. Ja, vette soundtrack die FS Green. Ja, even goed wel hè. Eh, als die ook gewoon een, eh, een, een DJ-showtje draait. Dat heb ik toevallig gezien op eh, Indian Summer. Ja. Dat kan die ook wel alleraardigst. Ja, ik, eerlijk zag, ik zag ergens dat in Alkmaar volgens mij feestjes waar hij is. Hoe heet dat nou ook alweer? Ja, even kijken hoor. Ma uh, eh, nee, niet Magneetfestival of zo. Zoiets dergelijks. Is dat een eh, nee, dat is Amsterdam zeker. Ja, nee. Even kijken hoor. Eh, hier heb ik iets volgens mij. aandacht, aandachtstrekker. De Flexicon ah. featuring Seth, Evers Green, Atje, Kid Q en special guest. En many, many more. Nou, kijk eens ik, aan. Ik denk dat Sjaak... <laughs> Misschien zal wel een special guest zijn, denk ik. Ja. Atje, die Atje die zie je trouwens ook veel hoor. Ja, ja. Atje Donny. Ik, ik, ik, dacht altijd dat het eh, atje van, eh, van Paul de Leeuw, die had toch zo'n atje? Ja. Dat dat, dat die dan was. Maar dat is wel heel naïef oh, gedacht, dat, denk ik. Dat is wel grappig, want ik zie dus eh, allemaal de posters daarvan. Heb ik van de week echt langs de weg zien staan. Alleen het is zaterdag 7 september. <laughs> Dat was afgelopen weekend. Oh, oh echt? Nou, ja. Nou, <laughs> nou, nou dat zou, zou dus wel leuk kunnen zijn geweest. daar hoeven we niet meer heen, mensen. Dat weten we dat alvast. Daar hoeven we inderdaad Leuk geweest. Ehm, wat wij de afgelopen weken nog hebben verzaakt te draaien is de nieuwe Eminem. Nee, die hebben we wel gedraaid, toch? Hebben we wel gedraaid? Ja. Nee, toch? Jawel, Wanneer? Ja, jawel. Toen zei ik nog van, heb jij de nieuwe Eminem al gehoord? Nee, ik ook niet. Nee, ik ook niet. Ja, laat eh, die dan draaien. Oké, en toen is hij gedraaid. Ja, dit is correct. Nou, dan ga ik wat anders doen. Nee. Nee, hij mag wel gedraaid worden. <laughs> We mogen hem even gedraaien. draaien. Berserk. Berserk. fuck off, this party looks whack. Let's take it back to straight hip hop and start it from scratch. I'm about to bloody this jack up, everybody get back. That's why my pin needs a pad, cause my rhyme's on the red tag. Just like I did with and I'm about to peak it. Like a magician, critics, I turn to peak it. Got them still on the fence, whether to peak it. But quick to get impaled when I tell them peak it. So sick, I'm looking pale, Oh, that's my peak About to go ahead. Now this, shout out to me. let your out. All night long. Blow your beard out, just weird out. All night long. We're gonna rock this house until we knock it down. So turn the volume loud. Cause it's been to the AM. So baby, make just like cake. Better let yourself go. Let yourself go. Say fuck it before we kick the bucket. Life's too short to not go. That's just the way that I'm dressed, ain't it? Khakis pressed, Nike shoes, crispy and fresh lace, so I guess it ain't. That aftershave of cologne that made him just faint. Plus, I showed up with a coat fresher and wet paint. So if love is a chess game, checkmate. But girl, your body's banging, jump me in, bang, bang, bang. Yes, sir, revive. I was thinking the same thing. So come get on this kick rock. Bob with the bob. Dang, dang. Pow, pow, pow, pow. Chicka, pow, chicka, wow, wow. Catch a cab, woman, pow, pow, pow slow it down, throwing it down, to the town, town. Throw it down, I don't know how, <laughs> how, how. At least I know that I don't know. Question is, are you both so smart enough to feel stupid? Hope so, now hope. Kick your shoes off, let your head out. All night long. Pull your beard out, just weird out. and All night long. We're gonna rock this house until we knock it down. So turn the volume loud, cause it's been to the AM. So break the pace up like crazy. Let yourself out, let yourself go bucket before we kick the bucket. Life's too short to not go for love. Love is pop and this cough syrup, and styrofoam. All I know is I fell asleep. and woke up in that Monte Carlo with the ugly Kardashian Lamar. Oh, sorry, yo, we done both set the bar low. Bars hard, drugs hard, though that's the past. But I done did enough codeine and not future in it tomorrow. And girl, I ain't got no money to borrow, but I am trying to find a way to get you alone. Oh, Marshall Mathers, get out with the body now. Get the bar so leathered. Kangos and car heartless cargoes. Girl, you're fixing to get your heart broke get served, man. You bird brain baby, I ain't called anybody baby since Birdman. Unless you're a swallow. <laughs> word, Rick, word, man, you heard. But don't be discouraged, girl, this is urgent. Unless you got told you. Take shoes off, let your head out. All night long. Roll your feet out, just lay it out. All night long. this house until we knock it down. So turn the volume loud. Cause it's been to the end. So maybe make just like cake. Better let yourself out. Let yourself out market, before we kick the bucket. Life's too short to not go for broke. Everybody, everybody. We're gonna rock this house until we knock it down. So turn the volume loud. Cause it's been to the haters. Crank the bass, apply crazy, and let yourself go. Let yourself go. Say fuck it before we kick the bucket. Life's too short to not go for around. Everybody, everybody op Radio 501. Drums Rock'n'Roll met Dave en Patrick.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 Dat is onwijs interessant. Vertel, vertel, vertel. Dat is hartstikke leuk. Inleiden ja, dit was, dit was natuurlijk Lord of Lorde, of hoe je het ook noemen wil. Geef de naam. Met haar, haar nieuwe single Tennis Court. En dat meisje die is uit 1996. En dat maakt er 17, hè? Ja, dat is eigenlijk nog, net, nog, nog, net, niet legaal, toch, niet legaal, zeg maar. Eh. <laughs> zou je toch niet helemaal zeggen. Maar zij is op de 12e dus al door een ENR-manager gespot. Omdat ze een video van eh, dat ze op school optrad eh, op internet had, had hij gezien. En op de 13e heeft ze dus bij Universal getekend. En sindsdien is ze dus eigenlijk al... Uh, dus is al vier jaar wordt ze getraind door Universal Music... Dus eh, op zich is het niet heel gek dat het dan eh, goed met je gaat lopen, zeg maar. Nee, en, en, en, toch die nieuwe single is ook weer helemaal een beetje in, in het straatje van de vorige qua sound. Ja, en, en, eh, maar, Lekker eh, zwoel, zomers. Maar, dit is dus, eh, de, de, de, de, album zit eraan te komen. Maar ze heeft al allemaal singles gereleased en EP'tjes en toestanden. En deze single, die is in Nieuw-Zeeland op, kwam je, debuteerde niet meteen op nummer 1. En wat in die week stond ze met vier nummers. Dat was de eerste Nieuw-Zeelandse artiest ever. Die met vier nummers in de Nieuw-Zeelandse top 40 stond. Nee toch? Dus dat gaat sky high al daar. Want ze komt ook uit Nieuw-Zeeland, dat moet ik er dan wel bij zeggen. Maar dan gaat natuurlijk de wereldwijd gaat dat lekker met en eh, er was een, een of ander festival in, eh, met 10.000 eh, mensen waar Frank Ocean zou spelen. Maar die was ziek. En toen belden ze, zij was op een feestje, belden ze van kan je morgen komen speulen? Ja hoor. Dan stond ze voor 10.000 man. <laughs> nou, dat doet ze goed. Dat doet ze goed. Dat is toch cool man, als je 17 bent. Dat is gewoon gaaf. Ja. Ik vind het mooi. Ehm, we hebben er Eind september het album. Oké. We hebben het er al een paar keer over gehad. De blinde plaat. De blinde plaat. En eh, ja, de blinde plaat. We hebben een playlist met eh, allerlei eh, nou ja, platen. Pak je dan 2013 of 2012? Nou, gewoon willekeurig. Ik heb er nu eentje van, eh, van amper acht dagen geleden, waarvan ik eigenlijk echt niet meer weet wat het, <laughs> nou is. Nou, dat is een perfecte <laughs> plaat. En eh, ja, de blinde plaat is een, eh, een nieuw item wat, we, wat we gaan doen. En dan pakken we gewoon een plaat in onze lijst. Daar zetten we heel veel platen in. Dat we denken van, wat was het ook, weer? ook alweer? Ik weet het niet meer. <laughs> en de blinde plaat die we nu hebben is van Shad. Wie? Shad. S-H-A-D. Shad. En het nummer is FemJam. FemJam. FemJam. FemJam. FemJam. En eh, ja, ik zal het toch met een enige reden erin hebben gezet, denk ik dan. En eh, ook al is het maar acht dagen geleden. Mijn korte geheugentermijn is niet zo best. Dus eh, ik ben benieuwd. Nou, leuk. De blinde plaat. FemJam van Shad. I'm proud of my nephew. Ja. Yeah. Well, no, most of the nephews. This is focusing on Especially the, the one in Toronto. Yeah, this is the one. Not bad for some immigrants. Yeah, from donated clothes to caps and gowns. It's a little shout to my black and brown folks that know the game, not in class to clown. Had the funny accent, look who's laughing now. See, Samir came here to grind, and he slaved at every minimum wage job, but he saved that. Brought his sister on scholarship to make stacks, working as a surgeon. She bottle it and paid cash. No time to whine, we just face facts. Let's fit six in the back and let's take that to the best restaurants, make reservations. Since we out here, since they made reservations for First Nations and they never made reparations. The natives probably relate more to immigration. So this for y'all too, When I can't forget the Haitians here for an education. It's a celebration. Not bad, huh? some immigrants lines and make borders real, but then bend the rules when there's more to drill. Don't turn away the stateless. Think of the waste if one in three refugees is a Lauren yeah. Hill. Come a long way, we can move forward still. From the poorest to up by Lawrence, Forest Hill. But more than that, Skrillery Banks, just chill. Make a home, just build in a zone less ill, in a place to be safe. You found an escape route where we come from, so we grateful to Jesus. And now the top is the next stop. This drop ought to have my aunts on a guest spot, red hot. I'm talking going from sweatshops to tech stocks. Doctors without borders with dreadlocks. We quoting S. Doc Carter on Otis. Turns out some fresh off the boat kid wrote this novel. Not bad, huh? That's Now when you're third world born, but first world born, sometimes you feel pride, sometimes you feel torn. See, my mother tongue's not what they speak where my mother's from. She moved to London with her husband when their son was one. And one time after family ties, I turned on the news and saw my family die. Why? Why? Pop said it's murder in the motherland and things about colonialism I didn't understand. All the things that shape a man and his mind state. A community income and crime rate. If times change, why my people still in dire straits? If it's a big world, show me where's my place in it. I had to talk to Pops for a minute. He said, Shad, this world wasn't home to begin with. Just keep defending the oppressed, take steps and keep rapping. You might just be the best. Well, just. Not bad, huh? sounds good. Nou, ja, en dan, dan zit er ook weer zo'n rare outro bij. Hè? Dat is dan... Ja, draai maar weg. Want wel weer jammer, maar ja. dat gelul er doorheen. Hou nou toch eens even mond dicht. Zo. Zo. Nou, het was wel een leuk liedje, moet zeggen. Ja, wel hè? dat doen we vaker, die blinde plaat. Ja, en eh, eh, wat dan het voordeel is, als het dan echt een partijtje kutmuziek is, dan draaien we hem gewoon weg. Ja, dat mogen Dat besluiten wij dan. Dat mogen wij. Maar als en dan... de muziek staat hij niet in onze playlist, vriend. Nou... Mm, daar ben ik niet helemaal mee oh, eens. <laughs> het komt wel eens voor hoor. Oké, oké. maar eh, en dan, dan, dan, starten we gewoon een volgend plaatje in. Ja. Hè? Dat, eh, zo zijn wij we gewoon. We gaan gauw verder, want zoveel tijd hebben we niet. Nee, het zit er bijna op. Als je nog wil winnen voor uh, Dope Duty, stuur even een berichtje welke plaat van Dope Duty 12 miljoen views op YouTube heeft. Privéberichtje, prima. En ondertussen draaien we nog even Binse Fatback. En dat is de Devil's Sun ja, En, en dan sluiten we daarna gelijk af met nog een keertje Dope D.O.D. En dan wensen we jou heel veel plezier als je daar zaterdag heen gaat. Yes, bye bye. What's up, JV? Nigga, what's crackin'? And what you doin'? What's goin' on? What's happening? So nowadays, I be pimpin' the Mac and sellin' crackin'. Nigga, you still rappin'? What up, is I hang with the hardest motherfuckers. Got rhymes by the buckets, make you niggas wanna suck it. I'm the epitome of God gifted. When I busted my first rap, the whole planet shifted. Your mind to the next best hemisphere, next level shift. So you best just step in here. Yeah. I got flavor, mad hip hop. I can front in the roughest neighborhood and I get shot. I black out. When niggas start hating shit, run over your crew like the New England Patriots. The craziest, but I'm also the laziest. Never turn on the TV so I don't know who Jay-Z is. What happened to rap? In the 2 era, whether you're getting worse, see, I'm only getting better. Niggas too old, Jay Young and Russia. put them under pressure, professor, test What happened? Dope D.O.D. became the illest. What happened? Phony MCs is getting finished. What happened? You face defeat and we the winners. Wicked with the lyrics in a minute, you're diminished. I hear people say back in the day he wasn't like this. Is he stuck in a cycle of drugs, sex, and violence? The reflects on your iris pirates. Gingivitis erupts through the gums of plenty of biters. Excalibur weaponry wielder. Do you dare to step into the deadliest field of hardcore hip hop? We laugh at your idols. Fuck your advice, I walk the path of the psycho. I kill seeds regardless of which rhyme I drop. On top of the corpses, we climb to the top. Who's next to flop? Cause he thought he was heavy. The last one retired when I tore through his belly. The cyborgs, are ready to reboot the system. People go listen. A lot seem to have vanished honest. They ask me, what happened? Why do I act funny? I stay brain dead like I got bitten by a rat monkey. Every day I hear the same fucking BS, the same old song. You just don't progress. You won't confess that you all fame obsessed. I've seen it all, and I'm far from impressed. I get a lot of criticism. You can be my guest. This hip hop shit just got repossessed. Peeps don't wanna see us have any success. It's time for these rookies to go hit the bench press. You're not the guy I used to know. It's all about the rate of flows. Even got a golden globe. What a way to go. This prick didn't even greet me at the show. Thinks he makes art like he's Vincent van Gogh. But no, I turned from amateur to pro. I put in work daily, you just don't know. No, you just no, no, no, just don't, know, no, you just don't know. no, You just don't know. No, just no, no, no, just don't, know, no, you just don't know. no, You just don't know. What happened? WDOD became the illest. What happened? Phony MCs is getting finished. What happened? You face defeat and we the winners. Wicked with the lyrics in a minute, you're diminished. What happened? WDOD DMD became the illest. What happened? Phony MCs is getting finished. What happened? You face defeat and we the winners. Wicked with the lyrics in a minute, you're diminished. This is Radio 501, your number one station. Your oh number one station.